Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Suriname verdenkt twee Nederlanders van Surinaamse afkomst van het beramen van een aanslag, mogelijk op de Amerikaanse ambassade. Het gaat om twee broers uit Den Haag. Ze zitten al ruim twee weken vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Eerder ontkende het OM dat ze de Amerikaanse ambassade wilden aanvallen, maar nu zijn geheime documenten gelekt waar dat nieuws in staat. Tienduizenden mensen willen dat de eigenaar van de uitgebrande megastal in Erichem een beroepsverbod krijgt. Door de brand kwamen ruim 20.000 varkens om het leven. Een petitie van actiegroep Varkens in Nood voor een algeheel beroepsverbod is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend. Dat betekent dat de Tweede Kamer zich over het voorstel moet buigen. De Amerikaanse countryzanger Glenn Campbell is overleden. Campbell was vooral bekend van het nummer Rhinestone Cowboy uit 1975. In totaal verkocht hij 45 miljoen platen. In 2011 maakte Campbell bekend dat hij Alzheimer had en nam afscheid met een laatste tour. Glenn Campbell was 81 jaar. Daphne Schippers heeft met overmacht de halve finales van de 200 meter op de WK Atletiek bereikt. Ze was in Londen veruit de snelste in haar serie in 22,63 seconden. Schippers belangrijkste concurrent, de Amerikaanse Tory Bowie, trok zich gisteravond terug. De halve finales van de 200 meter zijn komende donderdag. Real Madrid heeft voor de derde keer in vier jaar de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won in de Macedonische hoofdstad Skopje met 2-1 van Manchester United, de winnaar van de Europa League. Bij rust leidde Real met 1-0 door een doelpunt van Casimiro en kort na rust maakte Isco er 2-0 van, waarna Lukaku tegenscoorde voor United. Het weer vanuit het zuiden wordt het langzaam droog, al blijft langs de kust een bui mogelijk. Temperatuur zakt naar een graad of 12. Overdag trekken opnieuw buien over het land, vooral later op de dag. De meeste buien vallen in het zuiden en zuidwesten.